Vijf uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Turkije zijn de eerste twee officieren veroordeeld... voor hun deelname aan de koepoging afgelopen zomer. Ze hebben allebei een levenslange gevangenisstraf gekregen. Volgens de rechtbank hoorden de kolonel en de majoor bij een netwerk... dat werd aangestuurd door de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Zo meldt het Turkse staatspersbureau. Volgens president Erdogan zit hij achter de koep. Maar Gulen heeft dat zelf altijd ontkend. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer er een tijdelijke oplossing komt voor de kapotte stuw bij Graven. Er zijn diverse opties, maar die worden nog doorgerekend. Kan niet zomaar een tijdelijke damwand worden geplaatst, omdat die bij hoog water ook snel weer weggehaald moet kunnen worden. Rijkswaterstaat durft niet te zeggen of het nog weken of maanden duurt voor er een oplossing is. Drie Brabanders en een man uit Limburg zijn veroordeeld tot celstraf omdat ze betaalde seks hadden met een 15-jarig meisje. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen. Twee mannen kregen vier maanden cel waarvan drie voorwaardelijk. De andere twee wisten niet dat het meisje minderjarig was... en moeten een dag de cel in en kregen een taakstraf. Straffen zijn aanmerkelijk lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Die liepen op tot 2,5 jaar cel. De rechtbank in Den Bosch ging hier niet in mee, onder meer omdat het meer dan drie jaar geleden gebeurde. Bij een bomaanslag voor de ingang van een rechtbank in de Turkse stad Izmir zijn een agent en een medewerker van de rechtbank omgekomen. Er zouden zeker tien gewonden zijn. Twee vermoedelijke aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten. Er zou nog een derde dader op de vlucht zijn. De autobom ging af bij een ingang die vooral wordt gebruikt door de rechters en de aanklagers. In Izmir werden gisteren 20 IS-aanhangers opgepakt... die in verband worden gebracht met de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul. Het is nog niet duidelijk of de bomaanslag bij de rechtbank daar iets mee te maken heeft. Het weer, het is helder en de wind neemt af. Vannacht onbewolkt en lichte tot matige vorst met minima tot bijna min 10. Morgen vriest het op veel plaatsen de hele dag. Er is eerst zon, later meer bewolking. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag is er kans op sneeuw en ijzel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmade 2 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag verknopen te liever Meer 2. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden 20 minuten vertraging. Dat komt er een spoedreparatie aan de weg. Eén rijstrook is daar dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 2 kilometer.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 Maar ik probeer er toch wel een gezellig uurtje voor u van te maken. En wat kan u verwachten in de tweede uur? Het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes de wondere wereld. begin vandaag met Sultan of Swings van de Dire Straits. the river, you stop and you hold everything. insulting van Zandvoort, op 106.9 FM. In plaats van 6 januari is de taize viering in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht verplaatst naar vrijdag 13 januari. De viering begint om 7 uur met het inzingen van de gekozen liederen. Het thema van de ecumenische viering met de daarbij behorende teksten... het hoopvol van 2017. De dienst is van 20 uur na afloop is er een gelegenheid om met een kopje koffie en of thee gezellig na te praten.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 won't forsake me. I'm loving angels instead. Yeah. Disco on ijs. 7 januari aanvang 5 uur. De jaarlijkse Disco on ijs van IJsbaan Zandvoort... is met DJ's en leuke muziek. Discolampen en een hoop gezelligheid. Kom je ook gezellig dansen en schaatsen op de ijsbaan?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 Vanwege het tienjarig jubileum is het feest van dit jaar feest. De deelnemers van dit jaar zijn het Zandvoort Mannenkoor... het Zandvoort Vrouwenkoor, de Beachpopzingers Musical In... de Wapenzangers van Zandvoort, muziekschool New Wave... met zonger-songwriter Bastromein, Salsa Band La Sonora, Greven de Berg... en de presentatie wordt zoals altijd weer gedaan door de voorzitter van SNZ, Irene de Jager. Ook dit jaar wordt het concert weer gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Agatha. En de kerk zal geopend zijn vanaf 2 uur en het concert begint om 14.30 uur. De intree is gratis. En zoals ik al zei, Rooms-Katholieke Kerk Sint Agatha, een grote krocht 45. generation Westkust weerbericht. weersverwachting eh, tot 5 en 6 januari. Het was vandaag prachtig winterweer met flink wat zon. Het bleef droog en er waaide een zwakke tot matige oost- tot noordoostenswind. De temperatuur steeg vanmiddag naar de 3 tot 4 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... met hooguit wat nog hier wat daar wat bewolking oost tot zuidoosterwind waait zwak tot matig... en de temperatuur daalt flink naar de waarde van omstreeks de min 5 graden. Morgen blijft het droog, met over het algemeen vrij veel bewolking. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot het zuidoosten... en de temperaturen blijven de hele dag rond het vriespunt. Kortom, het wordt winter in Nederland. Aldus Rico Schreuder. first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at Look how far we've come, my baby.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 Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Amsterdamse meezingsavond. 8 januari aanvang om 4 uur s middags. Kom vanmiddag naar Rebel voor een heuse Amsterdamse meezingmiddag. Veel Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Geef mij maar een Piketanessie, geef mij maar Amsterdam en ga zo maar door. Een gezellige middag dus. Ze starten om 4 uur en de locatie is Rabbel, Kerkplein nummer 7. Telefoonnummer 023 822 0220. Waarom slaan mensen een hand voor hun mond als ze geëmotioneerd raken. Het is moeilijk te zeggen hoe dat precies komt. Al dus taalkundige en gebarenonderzoeker Ern Klinski van de Vrije Universiteit. Maar het zou een combinatie kunnen zijn van primaire reactie en beleefdheid. Als kind leer je al een hand voor je mond te doen als je in open is. Maar misschien gaat je mond alvast open om snel te kunnen schreeuwen. Je mond gaat trouwens niet bij elke emotie even ver open. De Amerikaanse psycholoog Paul Ekman deed vanaf de jaren 60 onderzoek naar bewegingen in het gezicht tijdens een aantal basisemoties. Volgens hem gaat de mond vooral open bij verrassing en angst. Als een groep mensen plotseling een zwaar verkeersongeluk zien gebeuren... is dat zowel verrassend als eng. Grote kans is dat veel van de getuigen met open mond staan te kijken.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 8 januari van 8 tot 11. Zandvoort Lacht. Open Mic Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... kunnen hun nieuwe grappen komen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavond... bij het Amsterdams Beach Hotel. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, het is maar 6 euro. Locatie? Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot 5. Telefoonnummer 023 201 0302. En het is www.amsterdamsbeathotel.nl. En hij wil niet starten. Dat is ook leuk. twee uur Muziek Boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag...